Het verslepen heeft geen gevolgen voor de Waddeneilanden, bewoners en de natuur, Rijkswaterstaat. Het schip met bijna 4000 auto's aan boord ligt nu nog boven ter Schelling. Dinsdag brak er brand uit op het vaartuig toen het ten noorden van Ameland lag. Bij de brand kwam één bemanningslid om het leven. De VN-veiligheidsraad heeft de militaire staatsgreep in Niger scherp veroordeeld. De raad eist de vrijlating van president Mohamed Bazoum, die woensdag werd gevangen genomen. Ook zijn er zorgen over de gevolgen van de coup voor de regio en een mogelijke toename van terreurdaden. Koepleider en generaal Tiani benoemde zichzelf gisteren tot nieuwe leider van het West-Afrikaanse land. Hij zei dat het leger ingreep vanwege slecht bestuur en een verslechterende veiligheidssituatie in Niger. De Verenigde Staten maken bijna 350 miljoen dollar vrij voor militaire steun aan Taiwan. Het land levert onder meer raketten, vuurwapens en draagbare luchtverdedigingssystemen. Eerder was er al een ander pakket toegezegd, maar het leveren van materieel duurt lang. Onder andere door problemen bij de productie. De militaire steun van de VS moet China afschrikken om Taiwan aan te vallen. Een man heeft in de buurt van de Duitse stad Augsburg drie mensen doodgeschoten in een wooncomplex. Het waren twee vrouwen van 49 en 72 en een man van 52. Even later schoot hij in een huis verderop nog twee mensen neer. Een man en een vrouw die zwaar gewond raakten. Waarom de Duitser op deze mensen schoot is nog niet bekend. Dan nog het weer. Hier en daar kan er een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog bij ongeveer 15 graden.